Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Hongaarse president Novak is afgetreden. Over haar was ophef ontstaan nadat ze gratie had verleend... aan een man die was veroordeeld voor het verbergen van kindermisbruik... in een door de staat beheerd tehuis. Op televisie zei ze dat de gratie bij veel mensen tot verbijstering heeft geleid... en ze erkende dat ze een fout had gemaakt. Novak is een bondgenoot van premier Orbán en was president sinds 2022... Daarvoor was ze minister van Familiezaken. Ze is een groot voorstander van traditionele familiewaarden en het beschermen van kinderen. Afgelopen nacht en vandaag zijn zeker 44 Palestijnen gedood... door Israëlische luchtaanvallen op Rafah, meldt AP. De door Hamas aangestuurde autoriteiten melden deze aantallen... en een journalist van, het Amerikaanse persbureau heeft gezien... dat de lichamen aankwamen bij een ziekenhuis. In de zuidelijke stad Rafah zijn zorgen over een naderend Israëlisch grondoffensief... Premier Netanyahu heeft het leger opgedragen een plan te maken voor een grondaanval op Hamas daar. Een Palestijns meisje van zes dat vermist was, is doodgevonden door haar familie. Ze werd met vijf andere familieleden beschoten door een Israëlische tank toen ze uit Gaza-stad wilde vluchten. Vorige week gaf de Palestijnse Rode Halve Maan een geluidsfragment vrij... waarin het meisje belde met een hulpverlener en wanhopig om hulp vroeg. Een schaap dat in december werd doodgebeten in de buurt van Staphorst... werd aangevallen door een goudjakhals, blijkt uit DNA-onderzoek. De schapenhouder dacht dat een wolf de schuldige was. Het is niet de eerste keer dat wordt bewezen dat de jakhals in Nederland leeft... maar hij duikt niet vaak op. Het weer vanuit het zuiden op steeds meer plaatsen regen. Die trekt vannacht verder naar het noorden en dan wordt het in het zuiden weer droog. Minima rond een graad of 7. Morgen in het noorden eerst nog wat regen, daarna droger en soms zon.